Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Afgelopen dag waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker tien Palestijnen om het leven. Onder wie een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. Volgens Hamas kwam ook een meisje van vijf om het leven. De VN-gezant voor Vrede in het Midden-Oosten zegt dat er geen enkele rechtvaardiging is voor aanvallen op burgers. Hij eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen. boeren met trekkers hebben voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede helft van de weg. En toen ze op een blokkade van de politie stuiten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Volgens de politie zijn agenten niet in gevaar geweest, al was de actie zelf wel gevaarlijk. Het is niet duidelijk of er boetes zijn uitgedeeld. LTO-voorzitter Van der Tak wil aanschuiven bij het tweede stikstofoverleg. Dat zei hij tegen Nieuwsuur. Dat gesprek zou eind deze maand moeten plaatsvinden. Boerenorganisaties reageerden fel op het eerste gesprek vandaag met het kabinet en bemiddelaar Remkes. Farmers Defence Force zei dat de, de hardste acties te verwachten tot nu toe. Van der Tak roept op om de acties wel binnen de grenzen van de wet te houden. Het Rode Kruis laat het servicepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog zeker twee weken staan. Dat servicepunt werd begin deze week geopend om wachtende asielzoekers te woord te staan of op een andere manier te helpen. Deze week waren er 140 hulpvragen per dag. Dat er behoefte is aan zo'n servicepunt is nu dus duidelijk, zegt het Rode Kruis. Het weer, vannacht klaart het op. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het eerst zonnig. Later wisselen zon en wolken elkaar af.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 there's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.